Zit van der Linde met het NOS-journaal. Er is nog geen duidelijke winnaar van de Duitse verkiezingen. De SPD en CDU-CSU gaan zo goed als gelijk op in de laatste prognoses. De centrumlinkse SPD staat op een kleine voorsprong met 25,7 tegen 24,6 voor CDU-CSU, de partij van Armin Laschet en Angela Merkel. Het verschil is te klein om Olaf Scholz van de SPD al tot winnaar uit te roepen... De Groenen zijn de derde partij met zo'n 15% van de stemmen. De liberale FDP staat in de prognoses op 11,8%. De rechtspopulistische AFD op 10,1% en die linken dreigen met 5% onder de kiesdrempel te zakken. Nou, ondanks de onzekerheid over de uitslag wordt bij de SPD al feest gevierd. Partijleider Scholz sprak van een groot succes. Hij vindt dat zijn partij aan zet is om een nieuwe coalitie te vormen. Armin Laschet van CDU-CSU hoopt nog steeds dat hij de nieuwe bondskanselier wordt. Hij sorteert voor op een coalitie met de Groenen en de FPD. Maar als de definitieve uitslag overeenkomt met de exit poll... dan zal het Scholz zijn die het initiatief mag nemen in de formatie... en is de kans groot dat hij Merkel opvolgt als bondskanselier. Een restaurant in Nijmegen dat gisteren werd gesloten omdat het niet op de coronapas wilde controleren, mag toch weer open. De uitbaters moesten van de voorzieningenrechter een plan maken voor hoe ze de regels zouden handhaven. De gemeente is daarmee akkoord en daarom mag het restaurant per direct weer open. In de Eredivisie heeft FC Twente met 3-2 gewonnen van Heerenveen. Het is de vierde zege op rij voor Twente. AZ heeft eindelijk zijn tweede zege van het seizoen geboekt. Go Ahead Eagles werd in Alkmaar met 5-0 verslagen. Cambuur versloeg Sparta in Rotterdam met 4-0 en Heracles RKC werd 1-0. Het weer nog op de meeste plaatsen droog, maar landinwaarts is een bui mogelijk. Vannacht overal droog en 15 graden. Morgen in de loop van de dag een bui. Het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat nog file door de werkzaamheden bij de Koentunnel in de A10 Noord richting Den Haag en Rotterdam. Je hebt daar nu een kleine 10 minuten vertraging. Tot zover de verkeersinformatie.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 They gotta stay at home, and the pubs and the bars and the restaurants are closed. How long will it take before we're free again? No Everybody knows I get a little bit light when the sun shines from my balcony at home. And I need it. There's a reason that I can feel it in my bones. I get a little bit of life dance on my own. Wow, it's a tricky situation when the freaking population is in social isolation, man. Now, and this virus that's been racing got entire occupations taking four weeks of staycation, man. Now I don't plan on hibernating cause this music needs making I can share it on my Instagram I'm digitally lyrical Giving y'all vibrations I'm stationed on house party You should come and take a visit And the pubs and the bars and the restaurants are closed How long will it take before we're free again? nobody knows I get a little bit light when the sun shines on my balcony at home and I need it there's a reason that I can feel it in my bones I get a little bit light when I hear it and I know I'm not to this.